Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De ex-directeur van de Rotten School moet een jaar de cel in voor oplichting, valsheid in geschriften, verduistering en witwassen. De Hagenaar heeft zijn werkgever voor meer dan een ton opgelicht. Het geld moet hij terugbetalen. Hij liquideerde twee jaar lang nepwervingsactiviteiten in Zuid-Amerika, schreef zelf de facturen en liet het geld maandelijks overmaken op zijn eigen rekening. De fraude kwam vorig jaar aan het licht toen de directeur werd vervangen wegens ziekte. Een 41-jarige man uit Noorddorp is veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met voorwaarden voor het seksueel misbruiken van zijn twee minderjarige dochters en een nichtje. De zaak kwam aan het licht toen het nichtje op haar middelbare school vertelde misbruikt te zijn tijdens logeerpartijen. Toen werd ook snel duidelijk dat de man zich had vergrepen aan zijn dochtertjes. Volgens de rechtbank gebeurde dat gedurende drie jaar, meestal als de man ze hielp met douchen. De man die dit voorjaar op een woonwagenkamp in Steenberg het vuur opende is vrijgesproken. Met incident raakten twee broers gewond. Ze kregen stukjes kogels in een been en in een voet. Volgens de rechter is er geen bewijs dat de 44-jarige schutter gericht heeft geschoten. Tegen de verdachte was 30 maanden cel geëist wegens poging tot zware mishandeling. De rechtbank oordeelt dat de man hooguit in de richting van de broers heeft geschoten. De schutter wilde een uit de hand gelopen ruzie tussen beide broers beëindigen. Die liepen op het kamp rond met een hakbijl en met een klauwhamer. Burgemeester Krikke van Den Haag heeft de stichting Kwanitoen een ultimatum gesteld. Binnen tien dagen moet de stichting ophouden een bedrijfspand in de stad te gebruiken als gebedsruimte. Officieel is er een islamitische boekwinkel in gevestigd, maar volgens de gemeente wordt de ruimte al maanden gebruikt voor de preken van een omstreden imam. Die vervloekte columnist Theo van Gogh en politica Ayaan Hirsi Ali en preekte tegen homo's.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 Hoe kom ik daarop? Nou, nou, ik had eh, iets geplaatst op de Alternative FM Facebook pagina. Een clip van Dakota met Silver Die komen we straks ook nog tegen. En daar zat een man achter. Max Westendorp. Wie is Max Westendorp? Is een drummer. En zijn muzikale carrière begon ooit bij Gangster. Die horen we straks. Maar hij zat ook achter de trommels bij deze band The Fudge. En eh, dit was een van eh, de, de, nummers die ze uit hebben gebracht. Ooit meegedaan aan eh, de Grote Prijs van Nederland categorie bands in 2010. Daar zat ook Alaska in en de uiteindelijke winnaar Ethereal. Leuke band. heeft al lang geen, geen leven beschoren. Het was geen lang leven beschoren, moet ik eigenlijk zeggen. En het was ook snel gedaan. Ruben van Wigge is een van de mensen die erin zit. En nu is hij actief, diezelfde Ruben van Wigge, in Pandé. Hebben we ook al een paar keer gedraaid hier in eh, dit programma. Eh, de uh, Harlequin Fest. Dat is een festival wat, in, eh, wat zeer binnenkort gaat plaatsvinden. Want daar doen een aantal bands mee. En toevallig staat er, staat er wel wat op waarvan ik zeg... nou, dat zijn allemaal bands die wij ook hier in de uitzendingen hebben gedraaid. Onder andere Golden Caves onder andere de Harder, Dat is wel een tijdje terug. Maar het blijkt dus dat die ook een, eh, een single hebben uitgebracht in mei 2017. Die gaan we straks draaien. En natuurlijk Fruit of the Original Sin. Die zitten ook wel eens verstopt in deze uitzending. En vandaag dus ook weer. En over Kit Harlequin gesproken. Deze man, dat was eh, eigenlijk uh, de grondlegger. Maar hij heeft een dame erbij zitten. Die dit heeft ingezongen. En dat heeft hij zo goed gedaan. Julian Grouten. Dit is Hound. Met de vocalen van Marcella Bovio. we ran and stumbled until our feet gave. Wie is dit. Komt uit Almere, Amsterdam. Daar eh, komt het vandaan. Uh, Flevo en eh, gewoon uit de hoofdstad. Dus, dat is de band. De Kitchen Band heten ze. Upon the Shoulders is hun debuutsingle. En ik moet zeggen, hoe ben ik daar nou aangekomen? Vorige week kom ik thuis van even een avondje Alternative FM doen. En ik zit gewoon nog even op mijn... Ja, min of meer even op mijn smartphone... te kijken op Facebook of er nog een aantal mensen de post hebben geliked op eh, van onze eh, alternatieve VM FM aankondiging en, lijst het wat we draaien. En ineens zie ik een vriendschapverzoek van Chris Kikic eh, erin zitten. En dat is de frontman van deze band. Dus op een gegeven moment nieuwsgierig geworden van waar zit hij dan in? Kitchenette Band even af zitten luisteren en ik denk poep goed, poep goed. Leuk, eh, leuk eh, nummer. En uiteindelijk uh, zit hij dan gewoon ook <laughs> een week later in de uitzending. Zo werkt dat dan eenmaal. daarvoor hoorde je Hound met Marcella Bovio op de vocalen. Het nummer is uiteindelijk van Kid Harlekin. En op 1 oktober, dat is op zondag, dan zal in de Baarhoeg in Rotterdam een Harlekin, Fest, een origineel Harlequin Fest gaan plaatsvinden. Line-up is min of meer bekend. Golden Caves, die spelen. Um, ehm, da eh, Harded speelt en Fruit of the Original Sin en natuurlijk Kid Harlequin zelf. En dat is de reden waarom al die drie andere bands plus Kid Harlequin vanavond ook in deze uitzending eh, zitten. Om even de Harlequin Fest een beetje aandacht eh, te geven. Uh, deze mensen zitten eigenlijk al vanaf het begin af aan al in. En de EP, die komt eraan. En het is Nederlandstalige Electro van Veline. En het nummer dat heet naar de maan.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 your dress unveiled my knees. is ermee te warm voor Fall in Darkness van Michel hebben met eh, daarbij het stemgeluid van Elma Plezier van Halfway Station. En daarvoor hoorden we Veline met Naar de Maan. Die zit er eigenlijk ook eh, elke keer weer in. Eh, de hackathon is voorbij, hè Marcus van Dam? Want ja, oh, ga je nou ineens met nou, de microfoon... <laughs> Ik denk, hij pakt microfoon 3 en pakt die is 4. Ja, sorry joh. Ehm, lekker in de lichtmasten liggen hangen in Dronten, wat was het? Nee, in, eh, in eh, de Zeewolde. Zee oh, Zeewolde, ja. Zeewolde was een, eh, was een groot festival aan de gang. Is, ja, hij heeft zelfs nog de landelijk nieuws gehad. Ja, ik hoorde het. <laughs> ja, dus, dus, dat ze op het NOS waren. Ja, ze waren op het NOS. Het ging over de veiligheidsdiensten of die te hacken waren. Dat, ja, er, stond een bus van de brandweer, waar je op los mocht gaan, dus, inderdaad. dus dat vond ik wel, vond ik wel iets, iets geestigs. Dus ik moest gelijk daaraan denken. Ik denk, ja, nou daar stond ik ook inderdaad. de de timelapse van Timelapse Live, hè? Daar hebben we het over. Hij eh, nog steeds, tot ja, nou, morgen. Nou, dat, dat zijn gaan nu de laatste restjes aan het opruimen. Eh, dat is eh, leuk. En dan, dan kunnen de mensen meteen in overzicht in volgevlucht zien... hoe de hackers komen en ook weer gaan. Ja, we hebben een keer 25.000 foto's. Oké. Nou, en die zijn dan versneld te zien in de timelapse. Precies. Dat, want dat is het. Goed, en eh, Marcus is dus ook weer in de house. Dus eh, we kunnen weer verder. En dat betekent dat we in eh, veilige handjes zijn als het gaat om de techniek. Ehm, de EP Be A Nobody van Lisa N. En wie is Lisa N? Lisanne de Koning. En Lisanne de Koning heeft ook meegedaan bij de Rob Akda Award als een van de vocalisten van Low Erics Sound System. Inderdaad, die. En eh, tegenwoordig eh, is eh, zij, Lisanne, bezig geweest aan het Alberda College. Daar komen trouwens meer mensen vandaan. Danielle van Doren hebben we hier gehad. En ook, nog niet zo lang geleden, Susanne Sanders. Die ook aan datzelfde, in diezelfde school een, een studie hebben afgerond. Dat heeft zij ook gedaan. Heeft meegedaan aan Young Quiet, Quiet Delft. Uh, wedstrijd eh, die gejureerd werd door de man die we net hebben gehoord. Michel Ebbe onder andere. En die zat daar in die jury. En ze hebben toch heel erg, eh, waren ze onder de indruk van Lisanne de zangkunsten en de muzikale kwaliteiten. En uiteindelijk is zij ook de winnaar geweest van, dat, van die Young Quiet Quiet Delft 2017. Want dat is dan eruit gekomen. Won't Grow Old is het laatste nummer van de EP Be A Nobody. still cry. The tears are something I won't hide. You were so much more than just a dog to me. Your heart knew it was time, but mine cannot accept. No more true on shirts. I'm so glad that we've met. Six years are far too short. I'll try to understand. Don't cry because it's over. Smile because it happened. I don't believe in afterlife, but when I hear another dog outside, I can only hope you're in a better place than the last few weeks. I still see you running in the fields. I still feel you breathing close to me. I need a hug, but you were nowhere near, near me. Your heart knew it was time, but mine cannot accept. No more true long shirts. I'm so glad that we've met six years are far too short. I'll try. En eh, met de stijl eh, waar we mee eindigden, daar begonnen we dit blokje van drie ook mee. Eh, want het is, ja, dromerige indie pop. Dat is Laurie, of nee, Lisa en moet ik eigenlijk zeggen. Lisanne de Koning, die daarachter zit met Be A Nobody. Die heeft ze vorige week eigenlijk voor het eerst echt uitgebracht. het is nog koud, of eigenlijk vers van de pers koud uit. en wij draaiden Won't Grow Old. En daarachter hoorden we Tim van Doorn met het nummer over zijn overleden hond Kobus. Eh, dat nummer heeft hij eh, gewoon geschreven. Heel leuk en mooi nummer eigenlijk eh, geworden over een vriendschap die je hebt met een viervoeter. En dat is treffend eigenlijk onder woorden gebracht in dat liedje van Tim van Doorn. En daarachter hoorde je Silver Tongue van Dakota. twee nummers die ze hebben uitgebracht. Wanderlust is die andere. Maar eh, de clip eh, is uh, geworden. Dus dat is ook de meest gedraaide nummer op dit moment. Ook bij ons. Ehm, de clip is vervaardigd door Max Westendorp. Daar zit hij weer. hij is een andere kant opgegaan. Max Westendorp was de voormalige drummer van Gangster... En van The Fudge, dat, eh, waar we mee begonnen. En Gangster komen we straks nog tegen. Dat is ook eh, de band waar onder andere ehm, Daan van Putten deel heeft uitgemaakt. En Vrouwke van Nes. En Daan van Putten die heeft een behoorlijk heftig weekje achter de rug... als het gaat om de Zandpoortse feestweek. Want die was eh, afgelopen week geweest. En daar heeft hij weer met de local boys daar weer de boel op stelte gezet. En Vrouwke van Nes die, heeft er droom echt te pakken. Die is 365 dagen per jaar met haar eh, zang eh, bezig. Tenminste, eh, het overbrengen van het zingen. Want daar heeft ze dan haar passie in, in, kan ze in kwijt. Dus dat, dat had ik van de week ook even gauw meegekregen. Dus dat gaan we straks in het volgende uur allemaal treffen. Maar eerst weer een blokje van drie. Beginnen met een van de, de ex-deelnemers aan de Rob Akda Award, Laurie Fish. En daarachter zit ook nog een deelnemer uit de Rob Akda Award. Dat is Palmsy met Morris Brand in eh, de gelederen. Ja, die, eh, die jongens, eh, die, die andere band met hem, die hebben alweer de landelijke radio gehaald. Dus, en Palmsy, die staat op het Seagate Festival. En daarachter, waar we vorige week aandacht hebben besteed, Jolien. Of Jolien met End of Story. Dus dat is het komende blokje van drie. En we beginnen dus met Laurie Fish. En het nummer dat heet Hold On. on it all and take the blows. I have to watch her as her torment grows. Her hands clench and her eyes close. Her fingers digging deep into her skin as the threads of her tolerance grow. the break of dawn. She never thought that it would come to this. Cause ignorance may indeed be bliss. The night is maddening like a devil's kiss. You try to shake it off, leaks through her veins like cyanide. All she can do is lie still and abide. Her eyes are weary and her pupils wide. And when the light hits the earth, her pain subsides. 911 Cause I have a problem She left me in shock With my arteries broken They defibrillate And I'm exhausted and dead From watching her day I never learned that losing relations is the medical term for endless frustration. End of Story is eh, ook eh, eigenlijk in een andere versie terug te vinden op eh, de Facebookpagina van Jolien. Want ze is enkele weken terug bij Lex Uiting geweest. En die versie is terug te vinden. Dit is de originele studio-versie zoals wij hem hebben gedraaid. En de story van dat gelijknamige EP die ze heeft uitgebracht. Daarvoor horen we Palmsy met Ambulance... En de andere band van Morris Brand is Radio Eliza. Dat is een eh, wat grotere band. Die is al bij eh, bijvoorbeeld eh, de muziek, Tros Muziekcafé geweest van Daniel Dekker op NPO Radio 2. En daarvoor moet ik weer even op het lijstje kijken. Laurie Fish en Hold On. En die dame komt, met complete band 14 september bij ons langs. Dus wat dat er gaat, gaat het weer helemaal goed komen. nu tijd voor het lijstje wat, wat onder andere gaat spelen in oktober bij het Harlequin Fest. Dat is eh, deze band. Ze komen uit uh, Beierland. En wij hebben ook eh, heel veel wat met ze gedaan. Golden Caves. me. I felt so strong till you world. inderdaad, dat was hem. Golden Caves en Keep Running. Je staat ook op eh, de lijst om dus eh, ja, min of meer gespeeld... Uh, of staat op, het op de lijst als band om te spelen op Hardekenfest. Ik moet het wel goed zeggen. Keep Running met Romy Ouwekerk, die daarin zit. En ze komen uit Beierland, uit, dacht ik, uit Beierland, dat is uit Zuid-Holland. En dat Harlequin Fest dat, gaat zich afspelen in Baruch in Rotterdam speelden ook eh, Fruit of the Original Sin in the Heart. Dat is ook een band die we in het verleden veel gedraaid hebben. Maar ze hebben weer eh, wat uitgebracht dit jaar. Even over het hoofd gezien, maar ze komen er straks eh, voorbij. Deze band die komt uit Den Haag, maar had ook wel op het lijstje kunnen staan van Julian Grout. Hoor. Want ik denk, daar had hij wel op thuis kunnen horen. Tot aan het nieuws van 9 uur is dit het nieuwe werk van The Temple Renegade. En dat nummer dat heet Red Shift. Ik zou bijna willen zeggen, nou, hij past er zeker wel eh, bij de, bij de Harlequin wat in oktober gaat afspelen.